Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal september vier dagen plat om de verspreiding van het ebola-virus te stoppen. De regering wil de ziekte zo voor eens en altijd een halt toeroepen. In die vier dagen mogen de inwoners van het West-Afrikaanse land hun huis niet uit. Hulpverleners sporen in die tijd patiënten op die symptomen van het virus vertonen. In de buurt van de grens met Guinea zijn al duizenden agenten en militairen actief om dorpen waar veel mensen besmet zijn af te sluiten van de rest van Sierra Leone. Voor het platleggen van het hele land worden nog eens 21.000 beveiligers in Guinea zijn al meer dan 2000 mensen aan ebola overleden, in Sierra Leone bijna 500. De vader van het Amersfoortse gezin dat vermoedelijk op jihadreizen is naar Syrië is Jermaine W. Dat melden bronnen aan de NOS. Jermaine is de broer van Jason W. die in de gevangenis heeft gezeten voor deelname aan de Hofstadgroep. Een terreurbeweging van radicale moslims. Jermaine W. werd in het verleden net als zijn oudere broer in verband gebracht met de Hofstadgroep. Maar hij is daarvan vrijgesproken. Jason kwam vorig jaar vrij. en de gevangenis nam hij naar eigen zeggen afstand van zijn radicale opvattingen. Bij een auto-ongeluk in Jorwert is een dode gevallen. Volgens omstanders ging het om joyriding. Een jongen zou de autosleutels van zijn broer hebben gestolen... en er met diens auto vandoor zijn gegaan. De Friese politie kan dat niet bevestigen... maar zegt wel dat er nog meer mensen in de auto zaten. Hoe het daarmee gaat is onbekend. Niemand is aangehouden. Het weer, vooral in het oosten en noordoosten, kans op een bui. Verder geheel bewolkt, maar droog met ook nevel en verspreid wat mist. Het koelt niet verder af dan 15 à 16 graden. In de loop van de ochtend lossen nevel en mist op. Er blijft veel bewolking en later kan er maart een bui vallen.